Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw zijn er boten met activisten onderschept door Israël. Ze waren op weg naar Gaza met hulpgoederen aan boord. Volgens de organisatie achter de hulpvloot ging het om vier boten. Die kwamen tot een paar honderd meter van de kust van Gaza. Eén boot zou nog wel onderweg zijn. Israël zegt dat de opvarenden van de onderschepte schepen veilig in een Israëlische haven zijn aangekomen. Vorige week werden er tientallen boten met activisten onderschept. Dat zorgde wereldwijd voor veel protesten. De seinstoring rond Schiphol duurt nog de rest van de dag. Let dus op als je met de trein naar Schiphol moet of daar een tussenstop zou maken. Er rijden veel minder treinen. En ook tussen Leiden en Den Haag rijden minder intercities. Check dus de app als je die kant op moet. En er worden steeds meer grote batterijparken gebouwd om groene stroom op te slaan. Nu geven windmolens en zonnepanelen op sommige momenten zoveel energie... dat we het niet opkrijgen met z'n allen. Op andere momenten zijn er juist tekorten. Die pieken en dalen kunnen worden opgevangen met batterijen. Ook in Dronten staat er een grote opslag. We hebben hier 31 eh, megawatt staan, 31,6 megawatt staan om precies te zijn. En daar, daar, dat kun je een uur lang 30.000 eh, huishoudens met stroom voorzien. Bedrijven die ze bouwen denken dat de opslag dit jaar verdubbelt. En woon je in Rotterdam, maar kom je oorspronkelijk uit Liechtenstein... of het eilandstaatje Sao Tomé, dan is Robert naar je op zoek. Hij is fotograaf en wil foto's maken van mensen van alle nationaliteiten in Rotterdam. Dat zijn er 174. Robert heeft er al een heleboel. Martine uit Zuid-Korea. Dit is Jan, is gevlucht uit Jordanië. Dit is Nicola, hij komt uit Italië. Toen ik hem voor de eerste keer ontmoette, dacht ik dat hij Belg was. En ook Mila uit Armenië staat op de foto. Ze vindt het een eer. Oh, prachtig. Robert is de beste fotograaf van de wereld. Mijn hart blijft in Armenië. Maar ik wil graag dankbaar Nederland zijn. Wij moeten samen zijn. Wij zijn Rotterdammers en Nederlanders. Wij moeten samen zijn. 13 nationaliteiten ontbreken nog. De tentoonstelling is wel al te zien in Rotterdam. Het weer nog veel grijs en af en toe wat regen of motregen, vooral in het noordwesten. Het is wel zacht vandaag, vanmiddag max 17 of 18 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk op de A9 nog viel op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Tussen Breukelen en Knoop Amstel 12 kilometer en 20 minuten, maar de weg is weer helemaal vrij.